Al is het de vraag of China echt kan helpen om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te stoppen. Er zit misschien iets anders achter, denkt onze correspondent Gary van Pinksteren. Het is misschien ook toch in de, in de hoop of vanuit het idee dat Rusland misschien het niet helemaal gaat redden. Eh, en dat het dan voor China beter is om ook met Oekraïne te spreken en een compromis te zoeken... Eh, dan dat Rusland op een gegeven moment dat Poetin zou vallen. Want dat is wat China absoluut niet wil. Hoe de hulp eruit gaat zien is ook nog niet bekend. Tientallen bewoners van een huizenblok in Hoorn stonden gisteravond van begin van de nacht buiten. De huizen werden druk onderzocht door de hulpdiensten omdat er een vreemde benzineachtige lucht hing. Mensen kregen volgens de politie last van hoofdpijn en andere klachten. Het is nog niet duidelijk waar de lucht vandaan kwam. Na een paar uur konden de bewoners hun huizen weer in. Een 112-mysterie voor de politie. Een vrouw uit Velp in Gelderland heeft in twee maanden dik 1400 keer 112 gebeld. De politie denkt dat de beller in een wooncentrum voor senioren woont, maar heeft haar nog niet gevonden. Een wijkagent zegt dat overal aanbellen geen zin heeft, omdat het om te veel deuren gaat. En over een uurtje begint in Amsterdam een bijzonder filmfestival. Transcreen heet het en er zijn films, lezingen en workshops die over transgenders gaan. Sel Merel is een van de programmeurs. Zij legt uit waarom het festival voor haar zo belangrijk is. Het is echt een bijeenkomst. Dus mensen komen daar en eh, kunnen binnenstappen in de, in de bioscoop. Eh, je kan je achterin de zaal zetten, je kan een film kijken... of je kan gewoon volop mee participeren en mensen ontmoeten. En dat is toch echt wel ja, een van de kernwaarden van het festival. Dat het een ontmoetingsplek is. Een plek waar mensen kunnen samenkomen. Er zijn allerlei films en documentaires te zien. Die gaan trouwens niet allemaal over transgenders. Sommige zijn gemaakt door trans mannen en vrouwen. Het weer, aardig wat zon en een gaatje op 15. morgen is het opnieuw droog en zonnig en het wordt iets zachter.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 zin in de zomer, man. Is het al zomer, man? Want ik heb zin in de zomer, man. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa. Vespa, geen jacka, witte atti, witte patas. Ik heb zin in de zomer, man.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 Het kabinet is met de boerenorganisaties, natuurorganisaties en provincies... nog niet tot een landbouwakkoord gekomen. Vooral het geld dat het kabinet aan de boeren wil geven voor natuurbeheer is een heikel punt. De verwachting is dat het nog weken duurt tot de partijen het eens zijn. Op de Krim is een goederentrein met graan ontspoord. Tussen de hoofdstad Simferopol en de havenstad Sevastopol is het treinverkeer daarom stilgelegd. En de eigenaar van een Grieks techbedrijf is aangeklaagd voor het doorspelen van Amerikaanse militaire technologieën naar Rusland.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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 106.9 ZFM. someone steal away So listen to my heart Lay your body close to mine Let me fill you with my dreams I can make you feel alright And maybe through the years Gonna love you more each day So I'm Let's make this a night we won't forget Girl, I need your sweet caress Oh, I reach out to a fantasy Two hearts in the beat of it gave you all.